Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk is inmiddels 98% van de stemmen geteld. Huidig president Macron staat nu op ruim 58% van de stemmen. Zijn tegenstander Marine Le Pen op 42%. Dat is een kleiner verschil dan vijf jaar geleden, toen de twee ook tegenover elkaar stonden. Le Pen heeft haar verlies erkend en zei dat ze zal blijven vechten tegen het beleid van Macron. De Amerikaanse ministers Blinken van Buitenlandse Zaken en Austin van Defensie zijn op dit moment in Kiev, zegt een adviseur van president Zelensky. Details daarover zijn niet bekend en van Amerikaanse kant wordt er niets bevestigd. De komst van de ministers werd gisteren aangekondigd door Zelensky... maar afgelopen dag was het onduidelijk of het ook echt zou doorgaan. De Oekraïense president zei dat hij met de Amerikaanse delegatie wil praten over nieuwe wapenleveringen. De parlementsverkiezingen in Slovenië zijn gewonnen door de nieuwe Svoboda-partij. Met bijna alle stemmen geteld staat Svoboda op ruim 34 procent. De partij van de huidige rechtspopulistische premier Jansa zou 24 procent van de stemmen krijgen. In Barneveld is opnieuw vogelgriep ontdekt. Dit keer op een bedrijf met 17.000 kippen. Die zijn allemaal gedood, net als de dieren op drie bedrijven in de omgeving. De pluimveehouderij ligt in de buurt van een bedrijf waar dit weekend ook al vogelgriep was vastgesteld. De afgelopen twee weken is op zeven pluimveebedrijven in de regio Barneveld vogelgriep ontdekt. FC Barcelona heeft voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd verloren. De Catalaanse club verloor met 1-0 van Rayo Vallecano en staat nu 15 punten achter op koploper Madrid. Het weer, steeds meer bewolking. In het oosten kan een bui vallen.